ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam heeft voor het eerst gereageerd op de steekpartij gisteravond in zijn stad. Een man van 22 uit Amersfoort zit daarvoor vast. Hij liep rond met twee grote missen bij de Erasmusbrug en viel twee mensen aan. Een van hen kwam daarbij om het leven en iemand anders raakte zwaar gewond. Abu Taleb noemt het een nare daad. Het is iets om verdrietig van eh, te worden. Ehm, je hoopt altijd dat je gevrij, eh, gevrijwaard bent van dit soort eh, vreselijke incidenten. Het gebeurt toch heel verdrietig. Onze gedachten gaan uit vooral naar slachtoffers en de familieleden. Ehm, eh, groot dank aan de omstanders eh, die eh, op een hele goede manier hebben ingegrepen en mogelijk erger hebben kunnen, kunnen voorkomen. De aanvaller is een bekende van de politie en hij raakte zelf ook gewond toen hij werd overmeesterd door omstanders en agenten. Demonstranten van Extinction Rebellion hebben opnieuw de zeesluis bij IJmuiden geblokkeerd. Er zijn ook wat tegendemonstranten en ook is de politie aanwezig. De klimaatgroep staat op die zeesluis als protest tegen cruiseschepen. Extinction Rebellion heeft al een paar keer eerder die zeesluis geblokkeerd. In België mochten bijna 140 gevangenen deze week eerder hun cel uit dan eigenlijk de planning was. Want gevangenissen in België zijn overvol. Sommige gevangenen moesten zelfs noodgedwongen op de grond slapen. De mensen die nu eerder zijn vrijgekomen worden met verlof gestuurd tot het einde van hun straf. Op die manier willen de gevangenissen meer ruimte creëren. En een Japanse honkballer heeft geschiedenis geschreven. Shohei Otani sloeg gisteren de 50ste home run en stal voor de 50ste keer een honk. En dat is voor het eerst dat iemand dat in één seizoen lukt in de Amerikaanse honkbalcompetitie. 1-2, Otani sends one in the air, the other way, back it goes! Gone! One of a kind player! One of a kind season! hey Otani! Ja, Otani is sowieso een van de grootste sterren in het Amerikaanse honkbal. Hij tekende eind vorig jaar een contract dat hem de best betaalde honkballer ooit maakt. Het weer dan nog. De rest van de middag volop zon bij een graad of 23. En morgen opnieuw zon En het wordt dan ongeveer even warm. En vanaf zondag wordt het wel wat minder. Dan meer wolken en ook kans op een buitje. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANBB. Op de A7 vanuit Friesland naar Hoorn staat file tussen Breeslanddijk en Den Hoever 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A10 de ring van Amsterdam, A10 Noord naar Zaanstad tussen Landsmeer en de Koentunnel 4 kilometer met daar een kwartier vertraging.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 You packed your last two bags, the taxi's round. only ones that are around We're the only ones that are around Is Babylon ZFM. yes I need without you to hold me. 6.9. 106.9 FM. to share. So forget about it.